Gestart. start. Dielke met het NOS-journaal. Een thuiszorgorganisatie in Almere moet het werk per direct stilleggen. Onbevoegd personeel blijkt allerlei riskante medische behandelingen uit te voeren. Dat ontdekte de Inspectie voor de Gezondheidszorg na tips van oud-medewerkers. De organisatie TCC Zorg voldoet aan geen enkele voorwaarde voor verantwoorde zorg, zegt de inspectie. De bestuurder van TCC geeft zich ten onrechte uit voor verpleegkundigen. TCC Zorg heeft ruim 80 medewerkers en zo'n 300 cliënten. Het werk wordt voor minimaal een week stilgelegd. In Marokko is een van de verdachten van een dubbele liquidatie in Amsterdam veroordeeld tot 20 jaar celstraf. Het is Hamza B. die met enkele handlangers in december 2012 twee mannen doodschoot. Hun auto werd in de buurt doorzeefd met kogels. Op hun vlucht schoten de daders meerdere keren op twee motoragenten en ze wisten te ontkomen. Hamza B. werd in vorig jaar zomer aangehouden in Tanger. De openbaar aanklager in Marokko had de doodstraf geëist en gaat in beroep. Twee medeverdachten van Hamza B. moeten in Nederland nog voor de rechter verschijnen. Tornado's hebben in het zuiden van de Amerikaanse staat Mississippi aan zeker vier mensen het leven gekost. Hoeveel mensen gewond zijn geraakt is onduidelijk. Gebouwen zijn zwaar beschadigd en duizenden mensen zitten zonder stroom. De gouverneur van Mississippi heeft de noodtoestand uitgeroepen in twee regio's. De storm zal in de loop van de dag naar het oosten bewegen... en rond kerstavond de staten Georgia en Florida bereiken. De Amerikaanse oud-president George Bush senior is opgenomen in een ziekenhuis in Houston vanwege benauwdheid. Volgens een woordvoerder is de 90-jarige Bush uit voorzorg opgenomen. Twee jaar geleden lag de oud-president twee maanden in het ziekenhuis met bronchitis en andere gezondheidsproblemen. Het weer nog, het is bewolkt en het regent op veel plaatsen. De regen trekt in de loop van de dag weg. Vooral in het noorden en midden breekt de zon dan door. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen eerst af en toe zon, maar ook wat buien.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 Dan zitten wij met z'n drieën een week lang in het glazen huis... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En met dat geld steunen we het Rode Kruis... om slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden te kunnen helpen. En jij kan ook helpen!